ook waar woont in Babels, De woont al 80 jaar. Ik voor geen eenmaal gezellig bij me koel. Maar nu de achtste borrel, als ik kom nooit meer kind. Sinds de door klokje bruid, wie schenkt ons nog een in? Les moest met om no dokter, het blauw was veel te doen. Dan kreeg het tabletten, hij riep het als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 Hij zegt, ben reuzenzusters, ben blij dat ik hier ben. De fles staat achter vispot, wie schenkt ons nog een in? Dat heider en hij de spijder is u nou wel bekend. Toen vroeg ik aan zijn dokter, hoe kreeg ik hem ontwend? Jij zei zo'n popje naar doch ook nooit tegen hem. Ik heb maar een recept, wie schenkt ons nog een in?